Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran stemt toe met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken na gesprekken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het IAEA e kan er al binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran... dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kregen inspecteurs steeds minder toegang. Ook waren er geluiden dat Iran uranium verrijkte om kernwapens te maken... Iran heeft al jaren te maken met zware sancties vanwege de nucleaire activiteiten. Wanneer die zouden kunnen worden verlicht is nog niet duidelijk. Het beveiligingsteam van misdaadjournalist John van de Heuvel is niets verteld over het internetzoekgedrag van een verdachte in de moordzaak van Peter R. de Vries. Dat schrijven nu.nl en RTL Boulevard. Op de dag van de moord op de Vries googelde de verdachte van den Heuvels naam nog. Diens beveiligingsteam kreeg dat nooit te horen. Van den Heuvel, die al jaren ernstig wordt bedreigd... hoorde het nieuws van journalisten en noemt dat extra pijnlijk. Het OM erkent dat er zaken niet goed zijn gegaan. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... heeft gezegd dat Rusland en president Poetin moeten boeten... voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat zei ze bij de oprichting van een nieuwe organisatie... voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Volgens von der Leyen heeft de Russische invasie in Oekraïne onuitsprekelijk lijden veroorzaakt. Ze verwees naar het bloedbad in Butsja waar een Russische eenheid in één straat tientallen mensen vermoordde. De amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KNVB-beker thuis tegen PSV. De andere wedstrijd gaat tussen Feyenoord en Ajax. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Minima rond de 2 graden. Morgen overdag in het noorden soms even wat zon, maar verder bewolkt met een enkele bui.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 and gentlemen, all the people in the place to be, you are now listening to the incredible sound of Mr. Kevistelli DJ. Kevistelli. And this is my house. I love you so much. You got them move. You got them beat. You got them move. You got them beat. Show Show. Nightwalks, main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalks, main stage. This, this, this, this is my house. This, is my house. With a DJ Capistelli.